is. Gisteravond werden VVD, CDA, D66 en GroenLinks het over samenwerking eens. De coalitiepartijen willen minder bestuurlijke druk en een kleinere overheid. De provincie krijgt daarom vier in plaats van de huidige zes gedeputeerden. Het weer, het is zonnig en het is vanmiddag een graad of 22.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 En dat was hem, hè. Parel aan de zee, de nieuwe Zandvoort hits. Hij gaat over een week of eh, twee uitkomen en wij draaien hem al bij CFM. Joh, de dingetje, al kalf, Johnny Krijkamp junior. En natuurlijk ook Van Kessel voor Zandvoort en de regio. Het is zo'n leuke plaat, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. Ja, we zijn, we zitten weer binnen. De parel aan de zee. Ja, we dat zijn, is Zandvoorts. We zijn, wij zijn ook weer terug op het Gasthuisplein na twee weken eh, de hort op te zijn geweest. Was wel leuk, hè? Gewoon. Was wel leuk, maar het was wel koud, hoor. Oeh, koud. Maar goed, we zijn weer terug aan het gaan. En dan wordt het mooi weer en dan moeten we weer binnen zitten. En dan zitten we weer binnen. Tuurlijk. Tuurlijk. Goed, luisteraars. Nou, wat eh, gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard oh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Half drie het weerbericht, want het blijft niet zo hoor. Het blijft niet zo mooi als het nu is. Het gaat eerder veranderen dan je denkt. Uh, kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. We hebben weer een gedicht ingezonden gekregen. Onder het motto De Zon. En eh, ingezonden door ene kor. En er zijn meerdere koren dan één Steenkor, hè? Dus, eh, maar goed, dat is kwart voor vijf. Gedicht van de week. Aanstaande dinsdagmiddag is het ook weer zover. Cinema Nostalgie, de eerste dinsdag van de maand. En dan een prachtige oude klassieker en wel de film Willem Parel. Daar gaan we naar kijken. Om half drie is er een hele belangrijke wedstrijd. De uitwedstrijd van SW Zandvoort tegen Monnikendam. En waarom die wedstrijd nou zo belangrijk is, dat gaat Joop van, Nes ons allemaal vertellen na de klok van half drie. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard. Vanmiddag weer eh, heel veel lekkere muziek. En eh, met name natuurlijk de muziek uit de jaren tachtig. En wat de ouwe oude van Albert Jan Vos. Zoals je dat gewend bent op de zaterdagmiddag. Hier is Duran Duran, de eerste van vanmiddag. Skin Trade. thing van CFM. CFM Zalvert op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En daar als eerst uh, Skin Trade van Duran Duran. Gevolgd door Air Supply en All Out of Love. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt. Geniet er met z'n allen van. En wat hadden we vorige week zondag ook mooi weer, hè? Zo, en wat een mooi weekend hadden we. Geweldig Heerlijk. Weekend. Het was een en al zandvoort promotie. Twee dagen lang. Ik bedoel, zaterdag was dan iets minder mooi weer. Maar dan mocht de pret ook niet drukken. Maar zondag was het natuurlijk schitterend weer, hè? Zo, hé. Die wandelaars en eh, runners natuurlijk. Het hele weekend lekker genoten. Ja, en, eh, nee, en, een heleboel mensen weer eh, van heinde en verre die naar, naar Zandvoort kwamen, hè? Zo, zeker weten. Dus Ze kwamen overal vandaan. Trouwens over de bereikbaarheid van Zandvoort even de, volgende dienstmededeling. Want spoorwegbedrijf ProRail werkt dit weekend aan het spoor rond station Haarlem. Daarom rijden er vandaag en morgen geen treinen, maar bussen tussen de stations Haarlem en Amsterdam Sloterdijk. Reizigers moeten rekening houden met 15 tot 30 minuten extra reistijd, zo meldt ProRail. Reizigers kunnen informatie over de aangepaste reistijden vinden op de website van de NS. Ook worden zij inmiddels posters en oproepberichten geïnformeerd over de werkzaamheden. ProRail voert voorbereidende werkzaamheden uit aan de bovenleiding voor de komst van een flyover. Ja, een flyover, oh, dat klinkt mooi. Bij Haarlem-Spaarnwoude. Dus dit weekend eh, even wat eh, ongemak bij het, eh, als u naar Amsterdam wilt met, het open, met de trein. Maar goed, als u het weet, hè, 15 à 30 minuten vertraging. Wat vervelend toch weer, hè? Moet je weer met de cabrio naar Zandvoort toe. En met dit weer. oh, oh ja. <laughs> Het leven is geen krentenbol, zeg ik dan maar weer. <laughs> Lekkere zomerse zonnige muziek komt eraan natuurlijk eh, de komende drie uur lang bij CFM Zalvoort op zaterdag. Waaronder deze, een uh, pizza liedje. Pizza muziek, hè? Pizza! Ja. Eros Ramazzotti is hier. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni restare amici di tutti. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti, seduti in qualche bar e camminiamo da soli, nella notte più scura anche se il domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà. Ah, pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo. magari di professione, con i giorni da e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro. Finché qualcosa cambierà. We gaan ze dadelijk lekker een pootje baaien in Zandvoort.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 Je voelt je niet zo blij. Ga dan eens pootje baaien in Zandvoort. Pootje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. morgen, uren in de file, je springt haast uit je vel. En op de zaak is het een grote bende, je voelt je wat onwel. Ga dan eens pootje baaien in Zandvoort, pootje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die neer nemen ze mee. Bootje daaien in Zandvoort, bootje daaien in Zandvoort. Met je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Je voetbalclub heeft zondag weer verloren je hebt een vadervlek En heeft je zoontje duikboot zitten spelen Met je cassettedek Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort Pootje baaien in Zandvoort Met je voeten in zee De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee leuk hè, zo'n gouden ouwe van André van Duin en Pootje Bijen in uh, Zandvoort. Nou, het strandseizoen is geopend. Vorige week zaterdag werd dat eh, feestelijk geopend bij eh, de haven natuurlijk hè. Ja, hartstikke goed bezocht ook dat evenement. Het was hartstikke druk daar. En ik zag de burgemeester tussen schaars geklede Hawaïaanse danseressen staan. Ja, Doet hij toch weer goed, hè? Ja. Doet hij toch weer goed, die die, die, man, is, eh, die man is nergens eh, bang voor, dus die doet alles. Maar het was hartstikke goed bezocht. Nou, toen is die, de, singeltje van, eh, van Kessel ook te doop gehouden. Dus nee hoor, we mogen los, dus we kunnen een pootje baaien. Mooi, pootje baaien in Zandvoort. Gaan we zeker doen. Goed, maar ondanks al die evenementen die er weer op stapel staan voor van de zomer, las ik helaas van de week dat de korte baandraverijen dit jaar niet doorgaan. Ik hoopte eerst dat het een 1 april grap was, maar... Nee, helaas. Helaas. De korte banen draverijen die dit jaar voor 21 juli op de kalender zou staan, zal geen doorgang vinden. Dit besluit is na Ampele overwegingen en met pijn in het hart door de organisatie genomen. De oorzaken die tot deze beslissing hebben geleid zijn divers. Er gloort echter hoop aan de horizon. Vanwege het belang van succesvolle evenementen voor het toerisme heeft een groep organisatoren van evenementen het initiatief genomen in samenwerking met de gemeente om te komen tot de vorming van een sponsorpot. Waaruit financiële steun kan worden geboden aan de belangrijkste evenementen. waaronder uiteraard de korte baandraverij. Gezien deze serieuze voornemens is, is vooralsnog alleen de korte baan van dit jaar geschrapt. Gehoopt wordt dat de korte baan traditie, die inmiddels al zo'n 36 jaar op de agenda staat, vanaf 2012 zal worden voortgezet. Ja, nou, die mag gewoon, mag gewoon niet verdwijnen. Dat hopen we van harte. Dus, nou heren, allemaal succes daarmee. En eh, laten we hopen dat het volgend jaar zeker weer doorgang gaat hebben hier in Stadvoort. Gewoon uh, Zandvoort moet op de kalender staan met heel veel leuke eh, evenementen. Die komen er trouwens van de zomer ook aan. Hè? Midzomernachtfestival, dat is de eerste waar we mee gaan beginnen. Waanzinnig. There I can see the little picture ik krijg ik een druif voor mijn kop, denk ik. Maar goed, dat overleven we alweer. Jorden, als eerste Ilse de Lange, pas om hier gevolgd door die oh zo mooie single van eh, Andrew Gold. En Never Let Her Slip Away. Wat een mooi weer hebben we vandaag. Zal dat de komende dagen zo blijven? Zie het het van collega Albert-Jan Vos. Ja, luisteraars, en het gaat eerder veranderen eh, dan dat u denkt. nee, hè? Ondanks het feit dat het vandaag vrij zonnig en zeer aangenaam lenteweer is. En voor het eerst van dit jaar wordt de grens van de 20 graden bereikt. Op veel plaatsen wordt het vanmiddag 20 tot 21 graden. Alleen vlak aan zee wordt het een graad of 17, 18. Deze warme lucht wordt aangevoerd door een zuidelijke wind. Maar vanaf een uur of vier vanmiddag draait de wind. En dan komt hij. Want dan draait de wind namelijk naar het westen en wordt het vlagerig van karakter. De, de lucht komt dan over het nog koude Noordzeewater, slechts 8 graden, en de temperatuur gaat fors naar beneden. Ga je dus naar het strand vanmiddag of naar een andere buitenactiviteit, neem in ieder geval een jas mee. Verder neemt aan het eind van de middag de bewolking toe. En het is niet geheel uitgesloten dat er nog een bui tot ontwikkeling komt. Nee hè? En jij wil lachen dat ik mijn dikke jas bij me had. Ja, ik, ja. ik, had het weer ja, al nee, voorbereid. ik heb eh, alleen maar zo'n hele dunne jas bij me. Dus nou. boel, wordt koud straks. En vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en kan er een bui vallen. De vlagerige westelijke wind neemt weer duidelijk in kracht af. En de temperatuur daalt verder naar een graad of 8. Morgen ziet het weerbeeld er geheel anders uit. We krijgen een met een storing te maken en daardoor heeft de bewolking de overhand en valt er wat regen. De wind waait zwak tot matig eerst uit het zuidoosten en later uit het noordwesten. En de temperatuur wordt niet hoger dan 13 graden. Maandag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt opnieuw naar maximaal 13 graden. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Normaal is het begin april een graad of 12. En voor de rest van de week is het gewoon weer prachtig lenteweer dankzij een hoge drukgebied. Het blijft dan ook droog en de zon schijnt volop. De wind waait uit het zuidwesten en later in de week uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt naar een aangename waarde tussen de 14 en 18 graden. Kijk, dat horen we graag Albert-Jan. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl De weersite van onze eigen weergoeroe Lex van der Hoorn. Die momenteel op vakantie zit. En, hij, is, hij is weer terug. Hij geniet niet zo'n lekkere vakantie. Nee, hij is weer terug op 30 april, oh, wilde ik zeggen. Op 30 april is hij weer terug. 30 april is hij weer terug op de radio. Horen we het weer, weer, weer met hem om half drie bij CFM. Hier is Begging van Metcom. Dat was eh, Barry McGuire en The Eve of Destruction. We gaan snel over naar Jaap Fres. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag eh, Rob. En, eh, ik ben hier meer in de studio zit en luisteraars uiteraard. We zitten in Monnikendam voor, voor Zandvoort en ook voor Monnikendam. Een verschrikkelijk moeilijke wedstrijd, zware wedstrijd en een hele belangrijke wedstrijd. Want dit is de wedstrijd waar ik het al twee weken over heb. Hier, deze wedstrijd, zou Zandvoort zomerperiode kampioen kunnen worden. Dan moeten ze één ding doen en dat is winnen van Monnikendam. Verliezen mogen ze niet, want dan komt Monnikendam over zijn in verband met de gemiddelde. En dan is het afwachten voor Monnikendam of wat AFC doet en ook nog wat Aalsmeer kan gaan doen. Want die kan eventueel ook nog route in het eten gooien. Maar goed, zo belangrijk is deze wedstrijd. En eh, Pieter Keur kan niet over zijn volledige selectie beschikken. Er zijn twee geschorsten. Eh, Billy Visser en ehm nog eentje, het schiet me even niet te binnen. Remco Ronde is er niet. Die heb ik tenminste niet gezien, laat ik het zo zeggen. Dus eh, Keur moet weer eh, gaan schuiven met poppetjes. En dat heeft hij gedaan, want Michael Kuil staat weer in de basis. En de, eh, die staat dan samen met uh, Michel de Haan en Nijtsenberg voorin. Een snelle voor, voorhoede dus voor Zandvoort. En een degelijk achterhoede in mijn ogen. Uh, John Keur, Stijn Stobbelaar, uh, Michel Armenio staat op de rechte plaats, van plaats van Die zit op de bank. En dan hebben we natuurlijk eh, Ronald Kalis, die eh, eigenlijk in mijn ogen de beste voorstopper is die Zandvoort zich maar kan voorstellen. de wedstrijd is een minuut of, ja, eens kijken, een minuut of 7, 8 oud. En het bevindt zich toch in een aftastende fase. Zandvoort is wat meer eigenlijk op de kant van uh, geweest. Maar Monnikendam heeft een kansje gekregen, kansje. Want de Boy de Vet die weer onder de eh, lat staat uiteraard. Die heeft eh, een klein frissingje gemaakt. Dat eh, had gelukkig geen, geen gevolgen voor Zandvoort. Maar hij kreeg wel de, de bal niet goed vast en moest even grabbelen om hem terug te krijgen. Op dit moment mag er dan een vrije schop nemen, een meter of tien buiten het strafschopgebied van Zandvoort. En die ga ik nog heel even voor u meenemen als dat uh, kan erop. Ja hoor. Oké, prima. Een scheidsrechter die, ja, streng is, denk ik. Eh, zo ziet hij eruit. Uh, fluit het resoluut. Hij heeft het nu toe natuurlijk in die paar minuten, nou, kan je ook niet, weinig fouten maken, heeft hij ook niet gemaakt. En dan gaat die vrije bal komen. Wordt eh, hoog voorgebracht en dan gaat over alles iedereen over de achterlijn. Geen problemen voor de vet, dus die mag de bal weer in de spel gaan brengen. Sanders dat steeds uiteraard 0-0, eh, anders had ik mij wel eerder gemeld. En straks voor ik graag weer bij u terug. Dankjewel jou.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 muziek uit de jaren 80 komt je tegemoet bij CFM. Je hoorde Hartman en eh, I Can Dream About You. We gaan snel weer over naar Joop van Es, daar in Monnikendam. Hoe is het Joop? Ja, de stand is nog steeds 0-0, anders had ik jullie uiteraard wel gebeld. Maar ehm, ik vind dat uh, Monnikendam wat, eh, wat meer druk gaat zetten op het doel van Zandvoort. En daar, ja, daar moeten we toch mee oppassen en proberen om die bal gewoon in de ploeg gekeerd te houden. En proberen de overkant te bereiken. Daar zijn ze dus nu mee bezig. Maar er wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel van... Nigel Berg, die, eh, die dus eh, niet eh, verder mag gaan. Uh, dat zei ik, komt uit onder druk bestaan. ik sta net met de vader van Stijn Stoppelaar, met Alde Stoppelaar te praten. En die ziet al aan zijn zoon dat hij eigenlijk niet goed in zijn vel zit. Hij is natuurlijk twee weken geleden geblesseerd geraakt aan zijn enkel. En ja, hij en ik vinden dat hij gewoon veel te vroeg terug is gehaald door Keur. En dat is misschien wel noodgedwongen, want Billy Visser, de andere linkerback, die is geschorst. mijn eigen zoon, die is vandaag weer voor het eerst het veld ingegaan in de tweede. Die na, een behoorlijke blessure. Dus ja, hij, hij gedwongen, Maar je ziet het gewoon aan de jongen dat hij moeilijk loopt. Hij is wel getaped, maar hij loopt moeilijk. Dus ik verwacht op de linkerkant problemen straks eh, voor Zandvoort. Laat ik hopen natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar eh, ik ben er bang voor. Goed, de bal is weer in het spel gebracht. En daar is eh, Ronald Kalis, die kon hem onderscheppen. Nee, niet echt onderscheppen, want dat is nu... Uh, kan ook een overnemen. En dan gaat er nog overtreding. Nee, dan wordt weer aan de hand getrokken. Max Aardenwerk de bal naar de zijkant en over de zijlijn. Eventjes lucht voor de verdediging van Zandvoort. Maar Aardenwerk de normaal gesproken dus eh, rond de middelcirkel voetbal moet dus helpen, helpen verdedigen. En nou is het hier Zandvoort die controle heeft over de bal. Uh, lange paas naar eh, Michael Kuil. Die wordt niet goed bereikt. Het is Monnikendam kan overnemen. Monnikendam dat meteen snel naar voren, oh, naar voren komt. Dus niemand die op reageert. Want jongens jongen staat op de bal en die kan er niet bij komen. Nu wel. Uh, eh, Kalis naar eh, de Haan. De Haan naar Aardewerk. Aardewerk naar de buitenkant. Patrick van der Oort. Van der Oort eh, gaat een rush maken. Maakt nog een rush. Gaat een 1-2'tje aan. Waarschijnlijk met ja, een 1 met Nijsselberg. Dat mislukt. Er zit een speler tussen van Monnikendam. En dat kan weer gaan overnemen. Monnikendam. Diepe bal naar eh, de, de linkerspits. Die geeft eh, dwars over de hele eh, breedte van het veld. En daar is de Stobbelaar die kan over. Stobbelaar naar Mol. Terug naar Stobbelaar. Stobbelaar voet van, het, van een verdediger van uh, over de zijlijn. hem mag gooien. Mol kan die bal controleren. Maar dus, er is geen beweging bestand, dus kan je die bal moeilijk kwijt. een hele lange hoge bal. Ja, dat ziet iedereen aankomen natuurlijk. En daar wordt een overtreding gemaakt op Nijsje Berg. Berg die wilde die bal opvangen. Die werd in zijn rug geduwd door de nummer 5 van Monnikendam. Een vrije schop voor Zandvoort, uh, zo op de helft, eh, ja, Drie kwart van het veld op de helft van uh, Monnikendam. En het is uh, Michel Menjo waarschijnlijk die zich ermee gaat vermoeien. Nee, Max Aardewerk stelt zich erachterop. Aardewerk dus de taag in beweging. Kan die bal niet kwijt. Speelt daar eh, Berg in in de voeten. Berg in de 16 meter gewicht Wordt eruit gedrongen. Berg gaat proberen langs te gaan. En kan daar nog met de voorzet. Nee, die bal gaat over de achterlijn. Wordt dus een neerschop vanaf de 5 meterlijn. We hebben nu gespeeld. Even kijken. Bijna 25 minuten. En de stand is steeds 0-0 bij Monnikendam tegen Zandvoort. En tot zover alweer eh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang uiteraard met heel veel sport. Het voetbal met Joop van Nes daar vandaag in uh, Monnikendam. Waar het 0-0 staat nog steeds.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 De gemeente en het ministerie hebben de aanstelling goedgekeurd. De dagvergoeding valt binnen de maximumgrens van 1800 euro per dag. PvdA, CDA en PVV zijn verontwaardigd over de hoogte van de beloning. En ook politiebond ACP is het er niet mee eens. Motorrijders ergeren zich het meest aan auto's die lang links blijven rijden. Dat blijkt uit een enquête die het KLPT heeft gehouden onder motorrijders om aandacht te vestigen op het begin van het motorseizoen. Motorrijders zijn in het verkeer kwetsbaar. Op de tweede plaats in de ergernis top 10 staat het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. Dat is onder automobilisten juist de minste ergernis. De verkeerspolitie gaat de komende tijd extra letten op deze overtredingen. Wie steeds op de linkerbaan blijft rijden riskeert een boete van 100 euro. Een Vlaamse vrouw die op Facebook een noodkreet zette heeft urenlang op hulp moeten wachten omdat haar vrienden dachten dat het een 1 april grap was. De vrouw had donderdagnacht bij een val in haar huis haar heup en bekken gebroken. Ze kon niet bij haar telefoon komen, maar nog wel bij haar laptop. Daarom zette ze op Facebook een bericht waarin ze om een ambulance vroeg. Haar vrienden lazen dat gisteren, 1 april dus, en dachten dat het een grap was. Ze plaatsten spottende reacties, maar deden niets. Na uren kwam uiteindelijk haar moeder, die meteen een ziekenwagen belde. Dan het weer vrij